Drie uur. Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een garagebedrijf in Breda is opnieuw een handgranaat gevonden, meldt de politie. Even voor middernacht werd het explosief ontdekt op een industrieterrein in het noorden van de stad. De explosieve opruimingsdienst is opgeroepen. Bij hetzelfde bedrijf werd in januari ook een explosief aangetroffen. En vorig weekend werd een handgranaat gevonden bij een winkel van dezelfde eigenaar, ook in Breda. Volgens Omroep Brabant gaat het mogelijk om een vete tussen drugscriminelen. Tientallen mensen hebben gisteren in Amsterdam gedemonstreerd tegen de Wit-Russische president Lukashenko. De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tiganovskaya had opgeroepen tot protestacties precies één week na de arrestatie van haar man. Daar is wereldwijd gehoor aan gegeven. Onder meer in Berlijn, Warschau en ook in Zuid-Korea en Australië gingen betogers de straat op. Het tweede slachtoffer van een woningbrand in Hilversum is ook overleden. Het gaat om een 49-jarige man die naar het ziekenhuis was gebracht. De brand brak in de nacht van donderdag op vrijdag uit. De man en een 48-jarige vrouw werden vrijdagochtend vroeg gevonden in hun woning. De vrouw overleed enkele uren later in het ziekenhuis. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie onderzoekt nog of er sprake is van een misdrijf. Chelsea heeft de Champions League finale gewonnen van Manchester City. Het Britse onderrondje in Porto werd beslist door een doelpunt van de Duitse middenvelder Kai Havertz. Hij scoorde in de 42e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. Bij Chelsea bleef Hakim Ziyech aan de kant en Oranje International Nathan Ake kreeg bij City ook geen speelminuten. De Londenaren wonnen de Champions League één keer eerder in 2012.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 Oh yeah. Something inside me just says you're guaranteed fine. Oh yeah. Oh, you just say the word and we're happening. You make me sing and dance and do anything. You are the greatest show on the land. And on your face got me falling for you head over heels.